Wat er precies gebeurd is weten we nog niet, zegt verslaggever Jeroen Gortworst. Het steekincident vond volgens buurtbewoners plaats hier in het bos. Het slachtoffer is daar nog zwaar gewond uitgekomen. Heeft aangebeld bij een van de huizen hier in de buurt. En die bewoners hebben hulp ingeschakeld. De jongen is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Maar overleed daar alsnog aan zijn verwondingen. De politie hoopt dat mensen iets gezien gezien hebben en hun verhaal willen delen. Het bobsleeën, rodelen en skeleton op de Olympische Spelen van volgend jaar is in gevaar. De bobsleebaan in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo is waarschijnlijk gesaboteerd. Een lange koelpijp lag ineens op de openbare weg. De architect van de bobsleebaan is not amused. È atto che mette in difficoltà tante persone che stanno lavorando giorno e notte nell'interesse del paese. hij noemt het een respectloze daad. Het Italiaanse OM doet nu onderzoek onderzoek en heeft het over een aanval, sabotage of vandalisme. In Soest in Utrecht is vannacht een man van 18 van het dak van een Albert Heijn geplukt. Er liepen zelfs twee mensen op het dak van de supermarkt, maar eentje wist er vandoor te gaan. De andere is door agenten die met een ladderwagen van de brandweer op het dak konden komen opgepakt. En de paddentrek is weer begonnen. Padden komen uit hun winterslaap en gaan op pad. Alleen maar al te vaak worden die diertjes doodgereden als ze een drukke weg oversteken. Daarom helpen vrijwilligers ze weer met oversteken, zoals Rut in het Gelderse Ellekom. Zo vroeg mogelijk gaan we uh, langs alle emmers die hier ingegraven zijn, langs de, langs de weg. En eh, kijken we in alle emmers of er padden in zitten en die zetten we dan over. Anders worden ze inderdaad <laughs> platgereden, ja hoe voelt dat nou? Ja, vaak zijn ze gewoon droog en ze zitten rustig op je hand. Bij een kikker is dat heel anders. Die springt alle kanten op, dus je moet je echt heel goed vasthouden. En een, eh, een pad kun je gewoon, eh, nou die blijft gewoon rustig zitten eigenlijk. Het weer, er trekt nog steeds regen over Nederland, vooral in het westen.